Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dekker ziet wel wat in het idee voor een verlenging van het VMBO. Leraren en de koepel van middelbare scholen pleiten ervoor om de leerlingen op het VMBO een jaar langer de tijd te geven om hun diploma te halen. Ze vinden dat kinderen nu op de jonge leeftijd de wereld in worden gestuurd. Dekker vindt het een interessante gedachte. Hij zou zich kunnen voorstellen dat het voor bepaalde leerlingen mogelijk wordt om een deel van hun mbo-opleiding al op het VMBO te doen. Maar Dekker weet niet of hij dat meteen voor alle leerlingen wil verplichten. De partijen op het spoor vinden het een slecht plan om ProRail bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder te brengen. Staatssecretaris Dijksma wil zo het toezicht op de spoorbeheerder versterken. ProRail lag de laatste jaren vaak onder vuur. Het bedrijf zou verantwoordelijk zijn voor de vele verstoring op het spoor. Maar in een gesprek in de Tweede Kamer bleek vandaag dat er inmiddels anders tegenaan wordt gekeken. Het gaat de goede kant op, en nu ingrijpen is onverstandig, zei topman Eringa van ProRail. Ook NS-topman Van Bokstol zei dat de samenwerking tussen NS en ProRail juist beter gaat. De Oostenrijkse FPE vecht de uitslag van de presidentsverkiezingen aan. Hun kandidaat Norbert Hofer verloor ruim twee weken geleden met minder dan 1% verschil van de linkse econoom Alexander van der Bellen. De rechtspopulistische partij twijfelde al langer over de uitslag en had tot vandaag de kans om deze aan te vechten bij het constitutionele hof. Volgens de VN zijn in de afgelopen 25 jaar 300 tot 400.000 Eritreërs gedwongen tot slavernij. Het regime in Eritrea heeft zich volgens een onderzoekscommissie sinds 1991 schuldig gemaakt aan systematische misdaden tegen de menselijkheid. In Eritrea worden volgens de commissie nog altijd mensen doodgeschoten die proberen het land te ontvluchten. Het regime heeft de beschuldigingen van de hand gewezen weer, de rest van de dag zon, zijn soms ook wolkenvelden, maar het blijft droog. 18 graden op de Wadden, 25 in het zuidoosten. Morgen nog wat zonniger, blijft het opnieuw droog. Smiddags wordt het dan 17 tot 22 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4, daarna Haag Amsterdam, na een ongeluk file rijden tussen Leidschendam en Dorp.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 Want het, het album wat... de albums die ik wilde draaien... Ja, die ene binnen, die, die is weg. Ik kan hem nergens meer vinden. Had ik al verteld. En die andere, ja, die heb ik nog niet. Die is pas uit. En die heb ik nog niet. Nee. Weet je. Nee. Allemaal maar duur tegenwoordig vinyl kopen. Niet Maar hij is wel nieuw binnengekomen op nummer 18 in, ehm, in de vinyl 50. Dat is dan weer een mooie bekomstigheid. Dus, ehm, en ik was toch al van plan om hier vandaag eh, aandacht aan te besteden. Eh, <clears throat> hij is dus ook uitgekomen op vinyl. Dus daarom mogen we hem ook draaien vandaag. Eh, nummer 18 nieuw binnengekomen in de vinyl 50. Prachtig album. En het is weer heel anders dan je van de man gewend bent. En dat vind ik zo knap van, van Paul Simon. Verder blikken we natuurlijk terug 30 jaar geleden. Want toen was het ongeveer de tijd dat Graceland uitkwam. Een album dat eerst verguisd werd. Omdat eh, Paul Simon samenwerkte met eh, zwarte eh, Afrikaanse muzikanten. Zwarte Zuid-Afrikaanse muzikanten. En aangezien Zuid-Afrika toen nog in de boycott zat... werd hem dat nogal kwalijk genomen. Natuurlijk de grootste waanzin die er is. Want... Hij maakte geen gebruik van blanke eh, eh, Zuid-Afrikaanse muzikanten, maar van de zwarte. Dus waar zou je je druk om maken? Hij gaf die mensen juist een podium. Prachtige mensen zoals eh, Lady Smith Black Mombazo en, en nog meer mensen uit Zuid-Afrika die daar aan dat album meegewerkt hebben. Het ook helemaal opgenomen hebben daar. Dus waarom zo kortzichtig, zou ik maar zeggen. Nou goed, ehm, het nieuwe album heet van Paul Simon, wat uitgekomen is vorige week. Dat heet Strangers to Strangers. En het is echt, u zult dat vanmiddag horen, het is heel apart. Het is, het is, het is weer heel anders dan wat, wat we gewend zijn van Paul Simon. Eh, hij heeft eh, voor dit album weer samengewerkt met Roy Halle. En dat is ook eh, de producer geweest die onder andere de eh, hele succesvolle platen van Simon Garfunkel geproduceerd heeft. Maar eh, ja, ook die schijnt heel modern geworden te zijn. Want ze maken gebruik van hele moderne eh, middelen. En het is ook een aparte instrumentatie. Het is gewoon ja, heel anders. Je moet er denk ik even aan wennen. Maar ik heb het nu een paar keer gewoon thuis lekker doorgedraaid. En ik vind het steeds mooier worden. Echt waar, ik vind het echt geweldig. We gaan beginnen met een nummer van Stranger to Stranger. Van eh, dat nieuwe album dus van Paul Simon. Eh, de man is dik in de 70 en is nog steeds geniaal bezig. Het eerste nummer wat we ervan gaan draaien heet The Werewolf. Had a fairly decent life, made a fairly decent living, had a fairly decent wife. She killed him, a uh, sushi knife. Now they're shopping for a fairly decent afterlife. Most old bits are mixed reviews. Life is a lottery, a lot of people lose. And the winners, the grinners with money colored eyes, eat all the nuggets, and they order extra fries. The werewolf is coming, extra fries. The werewolf is coming, you know. The werewolf's coming, the werewolf's coming, yes, the werewolf is coming, Joe. a national debate. Put the fight in Vegas, that's a billion dollar gate. Revenue, pay-per-view should be pretty healthy. The usual deductions, then it all goes to the wealthy. Still, the world was coming. Yeah! complaining, just the opposite, my friend. I know it's raining, but we're coming to the end of the rainbow. The lion and the spying through. Oh, you don't know me? Okay, I don't know you too. And lutes all for the old folks, can't do for themselves. The doorbell's ringing, could be the elves, but it's probably the werewolf. It's quarter to twelve, and when it's midnight. moeten wennen. Eh, dat kan ik me best voorstellen. Ik, heb dat ook. ik had dat ook toen ik het voor het eerst hoorde. ik, nou. Maar als je er gewoon eens eh, goed naar gaat luisteren... dan hoor je toch wel weer leuke dingen. Je hoort er zelfs een heel klein beetje Graceland hier en daar in terug, vind ik. Maar het, het is een... een, een eh, ja, hij heeft zich weer helemaal vernieuwd met... met nieuwe instrumentaties. Hele aparte instrumentaties ook. En uh, ik, vind, ik vind het uh, steeds meer een geweldig album vinden. Hij kwam eh, nieuw binnen op nummer 18 trouwens in de vinyl 50 deze week. Vorige week ook op vinyl uitgekomen. Dus voor al die mensen die hem graag willen hebben. Het is, ik, ik, ik, ik, raad het u aan. Het is echt heel mooi. Tweede album van Paul Simon wat vandaag centraal staat... is natuurlijk dat album dat jubileert dit jaar. 30 jaar geleden alweer. <clears throat> ik kan me zelfs herinneren dat ik hem toen live heb zien spelen in, eh, in het Goffertpark in Nijmegen. Dat was, dat was niet zo'n zo'n denderend concert eigenlijk. Hij was, hij was met een aantal van die, van die Afrikaanse muzikanten was hij er. Ehm, eh, ik vond het fantastisch, maar eh, het was toen te nieuw. Het publiek, uh, dat, het publiek dat verwachtte eigenlijk gewoon dat hij de boxer ging zingen en dat soort allemaal dingen. Maar hij, hij speelde gewoon Graceland helemaal. En als je het album toen al kende, ja, dan vond je dat geweldig. Maar het grote publiek wat er in het park zat, eh, zat te picknicken, die vonden er eigenlijk geen reet aan. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. De reacties waren ook heel lauw. En toen uiteindelijk eh, ging hij dan toch nog ook over tot het vertolken van een van zijn, paar van zijn oude hits. <laughs> En dat was echt zo abominabel, want dat hadden die, die eh, Afrikaanse muzikanten. Die gingen dat ook op hun manier spelen. En <laughs> Jammer dan. Dat, dat, dat was het dan niet. Maar het, het, het Graceland gedeelte, dat was gewoon geweldig. Echt geweldig. Ehm, vandaar, we gaan het album Graceland dus draaien vandaag. 30 jaar geleden kwam het ongeveer uit. En eh, het eerste nummer heet The Boy in the Bubble. Ja, toch? Ja. Paul Simon. was a slow day, and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow mo. The way we look to us all. The way we look to distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder, and don't cry, baby, don't cry, don't cry. It was a dry wind and it swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow mo. The way we look to us all. Oh yeah. The way ocean that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder, and don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot. It's everybody jump start. It's every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days. Lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information, a loose affiliation of millionaires and billionaires and baby. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow mo. The way we look to us all. Oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in the corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't. The Bubble. Paul Simon was geïnspireerd geraakt naar het horen van een uh, muziekcassette... die, die hij eh, had gehoord van de Bojojo Boys. Eh, hij gaf later aan dat hij zich in deze periode vrij voelde om met lekker te experimenteren... want zijn vorige album, wat voor dit Graceland uitkwam, Heart and Bones... was totaal geen succes. Waardoor de media en platenlabels hem, in hem hun interesse hadden verloren en hem met rust lieten. Muziekproducent uh, eh, La Labona hielp hem eh, om artiesten te vinden... omdat hij in de samenwerking en mogelijkheid zag... om de Afrikaanse muziek meer mainstream te eh, geven, meer mainstream te maken. De nummers werden eerst na lang experimenteren gespeeld in de studio. Terug in Amerika ging Simon de teksten schrijven. Dat was lastig, aangezien de ritmes anders waren dan hij gewend was. Hij vermeed het om politieke teksten te maken. Hierna kwam de band Ladysmith Black Mombazo over naar New York City om het album af te maken. Het resultaat was een synthese van Afrikaanse muziek en popmuziek. Het album is een mengeling van pop, rock, eh, eh Laika Tania, eh, nou wat het naam zegt, Bianga en Westerse en uh, eh, Shanga Sang. De teksten zijn grotendeels in het Engels, maar onder andere het nummer Homeless begint met de volgende tekst in het Zulu. Nou, die tekst ga ik u niet helemaal vertellen. Uh, <laughs> eh, want <laughs> dat is een beetje te ver, gaat een beetje te ver. Het album werd in het begin verguisd, dat vertelde ik wel... omdat hij er samen had gewerkt met Zuid-Afrikaanse muzikanten. En dat mocht niet, want toen der tijd nog was er nog een boycott... vanwege de apartheid in Zuid-Afrika. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje waar onzin. Dat heb ik al eens meer gezegd. Omdat de muzikanten waar hij mee werkte, dat waren gewoon zwarte muzikanten. Dat waren gewoon dus origineel, origineel Afrikaanse muzikanten. Geen blanke dus. Dus eigenlijk was het een fantastische promotie voor, eh, voor, eh, voor die gasten. Goed, Graceland. We gaan er nog veel meer van draaien. We gaan nu eerst weer even naar het nieuwe album. Eh, Strangers to Strangers. En het nummer wat u nu hoort is een single van het album en het heet Wristband. I stepped outside the backstage door to breathe some check my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door lock. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door wristband, my man. You got to have a wristband. And if you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. I can't explain it. I don't know why my heart beats like a fist. When I meet someone six foot eight. And he's acting like St. Peter standing guard at the pearly wristband, my man. You got to have a wristband. Hey, you don't have a wristband. You don't get through the door. And I said, wristband? I don't need a wristband. My axe is on the bandstand. My band is on the floor. I mean, it's just. right. dat je ergens niet binnen kan komen als je geen polsbandje om hebt. Dat is eh, eigenlijk de <laughs> strekking. Ja, dat, dat, is de strekking van het nummer. Wristband heet het, dient ten gevolge. Eh, we gaan naar de vinyl 50, dames en heren. En eh, we gaan naar een, band die heet... Mudcrutch. Oh, ik wou zeggen, wat blijf je nou? <laughs> Ja. Mudcrutch, binnengekomen op nummer 49. En hun tweede album, Mudcrutch 2 eh, is eh, het eh, uitgebracht op vinyl door Reprise Records. En de stijl van deze band is een beetje de, de zuiderlijke country rock... met, ik denk toch hier en daar wel wat, wat uh, invloeden. En uh, ze komen uit Gainesville, Florida. En uh, u hoort van dat album I Forgive It All. Take my horse down to the water Let him graze a while Take my horse down to the water Let him graze I have not been down these roads since I was a child. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough. my things to my niece Laura. She'll keep them for me there. I forgive it all. I forgive it all. 50. Want ook Pink mm. Floyd, dames en heren, is deze week eh, sterk vertegenwoordigd. Want volgens mij, als ik het goed geteld heb, staan er vier nieuwe albums van ze in. Ja. Nou, eh, nieuwe, oude dan. Gewoon opnieuw uitgebrachte eh, versies. Afgelopen vrijdag. Ja. Zij hebben ze het... het de complete Pink Floyd catalogus. Dus echt alles van Pink Floyd op, nieuw op vinyl uitgebracht. En, eh, en dat is voor, de, eh, voor het eerst weer in twee, twee decades, dus twintig jaar. En eh, de eerste vier albums zullen zijn dan The Piper at the Gates of Dawn... A Sourceful of Secrets. Uh, de soundtrack van de film More. En uh, natuurlijk uh, deze LP, Uma Guma eh, de dubbelaar. En op 46 staan ze en van het album gaan we horen Sisyphus Part 1. Nog even ter aanvulling. Dit is de Pink Floyd nog met Sid Barrett, hè? is de ah. hele oude. Paul Simon. Ja, het was een kort liedje. Ik dacht niks te doen. Het was kort. Dit heet Graceland. Titelsong van het album.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 Maybe I'm a reason to believe we all will be received in grace land. prachtig titelsong van dit album uit 1986, augustus 1986. kwam het uit, zag ik net. Eh, ik zei het al, het was zeer controversieel. Hij kon ook het album... Eh, de wereldtour die daarna, daarna volgde, die eh, stond vol van bedreigingen en controversies. Dus dat was allemaal niet zo prettig. Zuid-Afrika kon hij het niet uitbrengen, want een aantal leden van zijn band mochten het land niet meer in. Dus dat ging ook niet. En vandaar dat ze toen de tijd een groot concert hebben gegeven in, in Zimbabwe. Eh, en daar kwamen heel veel Zuid-Afrikanen natuurlijk op af. Want toen konden ze uiteindelijk ook live zien. Volgens mij heeft, of vorige week, of gaat hij dat dan doen? Dat denk ik even uit. Eh, mijn collega Willem Bruist heeft daar dat, dat concert laatst uitgezonden. Eh, dat Afrikaanse concert dus. Dat, en daar is ook een prachtige videoregistratie van. Het was, een, was een happening. Echt een hele grote happening. Ja, ehm, Graceland. Dus we gaan naar het andere album van Paul Simon... dat we vandaag eh, in behandeling hebben. En dat is zijn nieuwste. En dat is een, een, een prachtig en heel apart album. Er staan echt hele vreemde dingen op. En het <laughs> meest vreemde is wel het komende liedje. Want dat hou je echt niet voor mogelijk. Dat kan iemand zoiets op een LP kan, zetten, op een, op een LP kan zetten. Dat is echt geweldig. Luister maar. Hij zingt er geen noot in. Helemaal niks. <laughs> <laughs> ja, dus het is echt eigenlijk, eigenlijk een beetje te gek voor woorden. Maar oké, ik ga het wel draaien, want het is heel apart. album heet Stranger to Stranger. Het is vorige week uitgekomen. Het is binnengekomen op 18 in de vinyl 50. En van het album draaien we De Klok. I Know What I Know from Graceland. She looked me over and I guess she thought I was alright. Alright, in a sort of a limited way for an off night. She said, Don't I know you from the cinematographer's party? I said, Who am I to blow against the wind? I know I know. say things that weren't that funny. I said, What does that mean? I really remind you of money. She said, oh, Who am I to blow against the wind? I know what I said, Aren't you the woman who was recently given a Fulbright? She said, Don't I know you from the cinematographer's party? I said, Who am I to blow against the wind? I know, I know. Gaza Sisters. Ja, uh, dat was hem. Eh, van het album Graceland dus uit 86. Wat eh, in dat jaar één werd in Engeland en drie in Amerika. En wat later ook bekroond werd met een Grammy voor Album of the Year. Ja, het album werd eerst verguisd en later geprezen. En het was de herontdekking van Paul Simon. Natuurlijk. Geweldig. Eh Ehm, en het nummer Graceland werd zelfs nog uitgeroepen tot single van het jaar, als ik het goed heb. Ehm, wat ik net zag. Oké, we gaan naar de nieuwe top uh, vinyl 50. En daarom gaan we het hebben over eh, een meneer die heet... Eh, Daniel, Romano. Romano. Oh, Romano, ja. Ja. Daniel Romano. Een Canadees. Canadese dichter. kunstenaar. En uiteraard ook eh, muzikant. En eh, van zijn album getiteld Mosey gaan we horen I Had to Hide Your Poem in a Song. Ja. Maar ja. Hoe zeggen we dat ook altijd weer? Beter goed gepikt dan slecht gecomponeerd. Nou, de, niet de compositie, maar de stijl van, van zingen meer. Hè? Hetzelfde echootje op zijn stem als, eh, als Lennon altijd gebruikte. Mhm. Dus, eh, nou ja, oké. We gaan gauw door, want we hebben nog een hoop te draaien. En we gaan naar Pink Floyd weer. Ja, op nummer 31 komen ze binnen. Eh, uit, van de vier albums, dus is dit uh, A Sourceful of Secrets. Nou ja, Pink Floyd, ik hoef verder niks erover te vertellen. De liefhebbers eh, kennen ze. En de niet-liefhebbers, die zullen ze gauw genoeg ontdekken. Zo is dat. En van het album gaan we luisteren naar Seesaw. van eh, Pink Floyd opnieuw uitgebracht. Dus op vinyl. Seesaw in de hoor. Nou, heel veel mensen, eh, jongere mensen kennen Pink Floyd natuurlijk gewoon van eh, het project van... Roger Waters onder andere The Wall. Dit is van ver daarvoor. Dit is eh, denk ik eh, zo'n beetje rond 1970. Ik weet het niet precies, maar zo ongeveer schat ik het wel in. Het is in ieder geval nog Pink Floyd met Sid Barrett erbij. En eh, met die Sid Barrett is het niet al te, goed afgelopen. Die werd op een gegeven moment gewoon een compleet beetje gek. En overleed ook op heel jong. Dus dat, dat was natuurlijk eigenlijk vreselijk jammer de, prachtige LP's dus uit die tijd. Pink Floyd begon al in, in 66 of 67. Dan hadden ze met See Emily Play en Arnold Lane en dat soort. En dat was toen al hele vernieuwende eh, aparte muziek. We gaan door met Paul Simon van het album The Stranger to Stranger. En dat is zijn nieuwste album wat vorige week uitgekomen is op vinyl. En, en ook dat is weer heel apart. We zitten een beetje in de aparte muziek vandaag. Maar dat is wel eens lekker. Dit heet Street Angel. My heart goes out to the street angels working their way back home. My heart goes out to the street angels. I saved my change for the street angel working his way back home. I six exchanged with the street angel. Nobody talks to me much. I said nobody talks to me much. So he says, I make my verse for the universe. I write my rhymes for the university. And I give it away for the hoot of it. I tell my tale for the toot of it. I wear my suit for the suit of it. The tree is bare, but the root of it goes deeper than logical reasoning. It's God goes fishing, and we are the fishes. Bates's lines with prayers and wishes. They sparkle in the shallow and catch the falling light. We hide our hearts like holy hostages. We're hungry for the love, so we bite. van Graceland. I was having this discussion in a taxi heading downtown. Rearranging my position on this friend of mine who had a little bit of a breakdown. I said, hey, you know, breakdowns, common breakdowns go, so what are you gonna do about it? That's what I'd like to know. Now, you don't feel you could love me, but I feel you could. was in the early morning hours when I fell into a phone call. Believing I had supernatural powers, I slammed into a brick wall. I said, hey, is this my problem? Is this my fault? If that's the way it's gonna be, I wanna call the whole thing to a halt. you don't feel you could love me, but I feel you. You don't feel you could love me, but I feel you. You don't that's astute, I said. Why don't we get together and call ourselves an institute? You don't feel you can love me, but I En we dat heette Gumboots. En dat was van het album uh, Paul Simon. Stranger to Stranger. En we gaan weer even naar de vinyl 50, Dan zie je tot besluit van dit, eh, dit eerste uur. Wat zei je? Kleine correctie, dit was van het album Graceland. Ja, tuurlijk. Dat zei ik toch? Nee. Oh, <laughs> nou oké. Eh, sorry. Ik ben een beetje in de war vandaag, denk ik. Eh. Denk ik. Maar in ieder geval, eh, we gaan van Pink Floyd horen eh, uit die prachtige vinyl 50. Weer van zo'n album wat opnieuw is uitgebracht. The Piper at the Gates of Dawn. En dat heet Lucifer Sam. nummer dat heette eh, Lucifer Sam. Uh, en het is, het is hele aparte muziek. Hè? Want eh, toen de tijd, ik weet nog wel, noemden ze dat eh, underground. ja. <laughs> ja, zo heette dat toen. Ah. En, dat was eigenlijk, ja, met Sid Barrett nog bij, was, dat een, was het eigenlijk wel een heel vreemd, vreemd beentje. -huh. Goed, we gaan het eerste uur afsluiten, dames en heren, want het zit er alweer op.